Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Reizigers met een NS-jaartrajectkaart kunnen sinds de overstap van het papieren kaartje naar de OV-chipkaart gratis reizen buiten het traject. Dat komt door een ontwerpfout in de kaart, blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. De NS zelf noemt het een ingecalculeerd risico en wist vanaf het begin dat gratis reizen buiten het traject mogelijk is. Volgens de NS hebben maar een paar mensen daar misbruik gemaakt, van gemaakt. Hoeveel wil de NS niet zeggen. Inmiddels worden alle trajectkaarten gefaseerd vervangen vervangen door het nieuwe trajectvrij abonnement. Met deze kaart is het onmogelijk om nog gratis buiten het traject te reizen. Minister Dijsselbloem heeft vandaag een ontmoeting met de nieuwe premier van Griekenland, Tsipras. Dijsselbloem gaat als voorzitter van de Eurogroep. De Griekse premier wil af van de zware Europese bezuinigingen, maar Dijsselbloem wil dat Griekenland zich aan de afspraken houdt. De nieuwe Griekse regering heeft al wel gezegd dat ze geen breuk wil met de Europese partners. Het wapen van de man van 19 die gisteravond het NOS-gebouw binnendrong is nep, meldt de politie. Tariq Z kwam rond kwart voor acht het pand in Hilversum binnen. Hij bedreigde een beveiliger met het wapen en eiste zendtijd. De student kon in de studio worden overmeesterd door de politie. Hij zit vast. De politie heeft zijn huis in Pijnakker doorzocht en spullen in beslag genomen. En ook hebben agenten zijn vader gesproken. Minister Opstelten denkt dat het om een eenmansactie gaat. Het verkeer heeft opnieuw last van gladde wegen. Volgens de ANWB staan er meer files dan normaal op vrijdagochtend. Vooral op de A2 in het midden van het land zijn problemen. Tussen Beest en Utrecht rijdt het over zo'n 20 kilometer langzaam. Er is ook een vrachtwagen geschaard en verder zijn er ongelukken op de A10 en de A27 tussen Huizen en Eemnes. Het weer in het westen en zuiden nog kans op natte sneeuw of sneeuw. Verder geregeld zon. Het wordt een graad of 4. Vanavond komen er weer meer buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog veel files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Muiden 3 kilometer. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Beest en Everdingen 6 kilometer. En voor Knop het Oude Rijn 7 de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Maarsen en Vinkenveen 8 kilometer. A2 van Amsterdam naar Utrecht voor Breukelen 6. Daar is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A5 richting Amsterdam staat voor de aansluiting met de A10 4 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Badhoevedorp 3. Op de ring van Amsterdam tussen Watergrasmeer en Knoop het Amstel 4 kilometer. Dat is de ring Oost richting Den Haag. Op de A10 is de rijbaan dicht, de A10 Noord. Vanaf Koenplein richting Volendam bij Oostzaanderwerf. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer kan er alleen via de af- en de oprit langs.